Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De burgemeester van New Orleans heeft een avondklok ingesteld... om criminaliteit tegen te gaan in de Amerikaanse stad... die vanwege orkaan Aida nog altijd zonder stroom zit... en s'avonds dus onverlicht is. Waarschijnlijk is er binnen 24 uur weer beperkt elektriciteit in de stad... maar het zal langer duren voordat het hele stroomnet is gerepareerd. Orkaan Aida kwam zondag aan land in de staat Louisiana... met windsnelheden tot 240 km per uur... Er zijn inmiddels vier doden geteld, maar de gouverneur verwacht dat het aantal nog oploopt. Minister Kaag is naar Qatar vertrokken voor overleg over de ontwikkeling in Afghanistan. De demissionair minister van Buitenlandse Zaken bezoekt ook Pakistan en Turkije. Ze bespreekt vooral wat er nodig is om mensen die op de Nederlandse evacuatielijst staan... en zijn achtergebleven, alsnog weg te krijgen. Ook gaat het over de toekomstige politieke situatie in Afghanistan. Donderdag reist Kaag door naar Slovenië voor een vergadering met haar EU-collega's. Ook die bijeenkomst gaat vooral over Afghanistan. De dochter van Peter R. de Vries blijft namens haar vader betrokken... bij het onderzoek naar de verdwijning van de studenten Tanja Groen in 1993. Kelly de Vries zet de stichting De Gouden Tip voort... waarmee haar vader, haar vader geld inzamelde om de zaak op te lossen... Gisteravond liep ze samen met honderden mensen mee in een stille tocht voor groen in Maastricht. Aranska Rus is er in de US Open niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken. Ze verloor op het tennistoernooi in New York in twee sets van de Zwitserse Belinda Bencic... die in Tokio nog goud won. Bij de mannen heeft Botik van der Zandschulp wel de tweede ronde bereikt van de US Open. Het weer nog op de meeste plekken bewolkt, met ook nog kans op wat nevel. Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Overdag eerst grijs en lokaal wat motregen, maar in de middag breekt langzaam de zon door.